Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Didam in Gelderland krijgen het advies... kook je kraanwater drie minuten voordat je het drinkt. Er is een bacterie gevonden in een opslagreservoir. Het gaat om de enterokokken. Die kunnen maag- en darmklachten veroorzaken als je een lage weerstand hebt. Vorige week kregen inwoners van Doorn ook te maken met die bacterie in het drinkwater. Volgens waterbedrijf Vitens is dat toeval. In Utrecht moest een man uit het water worden gered. Omstanders zagen hoe een man het water inging bij de Kanaalweg, een populaire zwemplek. En vervolgens kwam hij niet meer boven water. Een duikteam heeft hem uit het water gehaald en gereanimeerd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De Albert Heijn in Haarlem, die vanochtend in brand vloog, moet nog weken dicht blijven. Dat laat de super weten op social media. Vanochtend begon de brand in een vrachtwagen die aan het laden en lossen was bij de supermarkt. Vervolgens gingen de vlammen over in het pand. Misschien ben jij nog op zoek naar een huurhuis? Nou, veel Nederlanders trekken nu naar onze zuiderburen. Makelaars in België merken dat het gebied bij de grens heel populair wordt. In het verleden is eigenlijk de reden daarvoor geweest... soms omwille van ons onderwijs of onze zorgverzekering... of soms om fiscale redenen. Maar de laatste tijd zien we eigenlijk dat die trend meer en meer is... omwille van de kwaliteit van onze en de prijzen van onze huurpanden in België. Ja, want een vrijstaand huis is bij onze zuiderburen nog te huren voor minder dan 1500 euro per maand. Dan nog het weer. Vannacht gaat het op veel plekken regenen. Soms komt daar een klap onweer bij kijken. Morgen krijgen we eerst regen, in de middag droog en zonnig.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 Like the ocean got the moon, yeah, I got you. They say nothing lasts forever, but it's cool. Yeah, as long as I got it to breathe. I swear I don't need anything, cause I got, I got you. Yeah, yeah.